Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3 sommige plekken rijdt een krokettenbedrijf rond met coronavaccins. Volgens het AD helpen allerlei bedrijven met het rondbrengen van de vaccins. Dat klinkt handig, want vaak heeft zo'n kroketten- of cateringbedrijf al een goede koelwagen. Maar het gaat ook wel eens mis, ontdekte deze verslaggever. We hebben in elk geval eh, bevestigd gekregen van het Medisch Spectrum Twente... dat daar eh, vaccins zijn eh, vernietigd. die ziekenhuizenapotheker die ontving de vaccins en zag dat het helemaal door elkaar geschud was. de conclusie was dat ze mogen mogelijk ook op de zijkant of zelfs op hun kop hadden gelegen. En daardoor werkten de vaccins waarschijnlijk niet meer goed. Zijn ze bij de inspectie echt niet blij mee. Ze willen dat er zo snel mogelijk regels komen voor het vervoeren van vaccins. Het is nog niet duidelijk waar het coronavirus precies vandaan komt. De Wereldgezondheidsorganisatie is in Wuhan, in China, om onderzoek te doen. Ze bezochten meerdere ziekenhuizen, een onderzoekslaboratorium en een markt. Het lijkt erop dat het virus van vleermuizen komt, maar het kan ook van katten of nersen komen. Hoe hard het ook vriest, het giet echt net on, zegt het bestuur van de Elfstedentocht. Het is inmiddels 24 jaar geleden dat de tocht der tochten voor het laatst werd gereden. En nu het deze week zo hard vriest, hopen mensen de weer op. Maar vanwege corona wordt het dan wel een tocht zonder publiek. En dat wil de organisatie niet. En het is te koud voor de pinguïns in Burgers Zoo. De Arnhemse dierentuin haalt de zwartvoetpingwins naar binnen om bij de warme kachel te zitten. De pinguïns komen normaal voor aan de kust van Zuid-Afrika. Beetje kou gaat wel, maar hebben geleerd uit ervaring, min 8 is wel een beetje de, de, de, de, minimum, zeg maar. Dan moet je het in de gaten gaan houden. Alleen de stelletjes mogen buiten blijven. Die kunnen elkaar warm houden tijdens de ijskoude nachten. In die nestkast is het mooi dooi. Ze hebben vanmorgen allebei twee vissen gegeten daar in die nestkast. Nou, prima, mogen ze mooi blijven zitten. Het weer, op de meeste plekken blijft het droog. Soms komt de zon er even door en het is tussen de min 1 en de min 5 graden. Ook morgen vriest het en is er iets meer zon. ZFM, verkeersupdate.